7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Vluchtelingenkinderen die alleen naar Europa zijn gekomen worden vermist, dat zegt Europol. Alleen al in Italië zijn er zo'n 5000 vermissingszaken. Volgens Europol is een deel van de kinderen waarschijnlijk in handen van criminele bendes gevallen. Mogelijk moeten ze werken in de seksindustrie of worden ze op een andere manier uitgebuit. Donald Trump maakt een goede kans om maandag de eerste voorverkiezing van de Republikeinen in de staat Iowa te winnen. Volgens de laatste peiling kan Trump rekenen op 28% en Ted Cruz op 23%. Uit dezelfde peiling blijkt dat Hillary Clinton in Iowa aan de leiding gaat bij de Democraten. In Horen heeft de brandweer tientallen mensen uit hun huizen gehaald vanwege een uitslaande brand in een appartementencomplex. Vanwege de hevige rookontwikkeling zijn 28 woningen ontruimd. De 40 tot 50 bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hebben ingeademd. In Hardingsveld-Giessendam woedt sinds het begin van de nacht een grote brand op een schip. Het gaat om een passagiersschip in aanbouw, dat ligt aangemeerd bij een scheepswerf. De brandweer staat met bluswagens op de wal en zet twee blusboten in. Een schip dat naast het brandende vaartuig lag is door de brandweer weggesleept om uitbreiding te voorkomen. Een grote feestzaal in het centrum van Breda is vannacht ontruimd nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een schietpartij. Honderden mensen moesten de horecagelegenheid verlaten. De zaal werd doorzocht en daarbij is geen wapen of iemand met een schotwond aangetroffen. De politie doet nog verder onderzoek om vast te stellen of er wel of niet geschoten is. PSV is koploper in de eredivisie na de 4-2 winst tegen de Graafschap gisteravond. AZ won in Nijmegen met 3-0 van NEC. FC Groningen won uit met 3-1 van PEC Zwolle. Vitesse speelde gelijk tegen Excelsior. Het werd in de Gelderdoom 0-0. Het weer in het oosten van het land liggen de temperaturen dicht bij het vriespunt.